Amber met het NOS-journaal. De Amsterdamse orthodox-Joodse school Geider gaat morgen weer open. Dat heeft de bestuursvoorzitter bekendgemaakt. De school bleef vrijdag dicht na een politieoperatie tegen Syrië-strijders in het Belgische Verviers. In die Waalse plaats voerde de politie een actie uit tegen een extremistische groep... die volgens de politie op korte termijn aanslagen zou hebben willen plegen. Er zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen op het Geider, maar het is niet bekend welke. Terreurgroep Islamitische Staat heeft honderden Jezidis vrijgelaten... die vijf maanden zijn vastgehouden in het noorden van Irak. De groep werd gisteren vrijgelaten. De meeste worden opgevangen in Kirkuk en Erbil. Om hoeveel Jezidis het precies gaat is onduidelijk... maar het zouden er tussen de 200 en 350 zijn. Het gaat voornamelijk om ouderen met een slechte gezondheid. Er zouden ook enkele kinderen bij zitten. IS-rebellen namen in augustus meerdere plaatsen in Noord-Irak in. Daarbij kwamen kwamen duizenden mensen om het leven. Paus Franciscus heeft in de Filipijnse hoofdstad Manila een mis opgedragen voor zo'n 4 miljoen mensen. De mensenmassa was bij elkaar gekomen in een park. Eerder op de dag had Franciscus ontmoetingen met religieuze leiders en jonge mensen op een grote katholieke universiteit. De paus beklaagde zich over het lage aantal vrouwen onder een groep geselecteerde vragenstellers. Franciscus zei dat het ook nodig is om te luisteren naar vrouwen en kinderen in de maatschappij. De kanaaltunnel die Groot-Brittannië verbindt met Frankrijk is weer open voor treinverkeer in beide richtingen. Een van de twee tunnelbuizen blijft vandaag nog dicht voor reparaties na de vrachtwagenbrand van gisteren. De Eurostar-treinen rijden nu ombeurt in beide richtingen. Reizigers moeten rekening houden met een extra wachttijd van een uur. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. In het oosten valt natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files bij Rotterdam op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Op de parallelbaan voor Rotterdam Feyenoord 2. Op de A16 Rotterdam richting Breda.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 Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it.